İki buçuk lira hocam ya, iki buçuk lira, iki buçuk lira. Ne? Dat is geinig, hè? Geinig, hè? Er zit er gewoon een batterijtje in. Oké, nog eh, veel leuk. en wat voor vogel is het, weet je dat? Hier stoppen. Een, beetje wat voor soort, wat voor soort eh, vogelgeluid het is? Maar je hebt genoeg in als je aan hebt. Ja. Het is wat ik zie. Dat, uh, die katten laten. Ja, ja. Ja, is goed. Heb je een tasje ook gedaan? Ja. Alsjeblieft. En Enkele harda play for an error. Kim şimdi?

I remove like, I remove like that, put another like that, the same thing. Okay, now you are giving me the system, let me just put another